Minister Gove heeft Brussel laten weten dat het moment om de datum op te schuiven is verstreken. Op 1 januari krijgen we onze politieke en economische onafhankelijkheid terug, twittert Gove. Formeel heeft het Verenigd Koninkrijk nog tot 1 juli om daarom te vragen. De Arnhemse terreurgroep van Hardy M had meer doelen voor een aanslag op het oog dan de Gay Pride van 2018. Op de tweede zittingsdag van het proces werden verklaringen voorgelezen die M zou hebben afgelegd tegen een politieinfiltrant. De groep wilde een legerbasis aanvallen en joggende militairen neerschieten. Verder was een nachtclub een mogelijk doelwit. De zes leden van de groep van M werden in september 2018 opgepakt in een vakantiehuisje in Veert. Hardy M zou voor die tijd geprobeerd hebben wapens te krijgen voor een grote aanslag op de Gay Pride. Anderhalve meter afstand houden wordt steeds lastiger... blijkt uit gedragsonderzoek door het RIVM en de GGD. Ook zijn mensen minder bang voor het coronavirus. Het is de derde keer dat de gezondheidsinstanties dat onderzoek doen. Veel mensen met verkoudheidsklachten zeggen dat ze niet binnen blijven... of van plan zijn om zich te laten testen. Het naleven van hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen... en niezen in de elleboog, blijft stabiel. En als mensen positief zijn getest op COVID-19... is er grote bereidheid om twee weken in thuisisolatie te gaan. Het weer van tijd tot tijd zon en het wordt 25 tot 29 graden. In de namiddag en avond vooral in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Morgen blijft het zomers warm met kans op onweer, hagel en veel regen.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 The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it pushing while you beating round the bush and knowing you want all this woman. Never knock it till you die. Wow. All of them bitches hating, I have you with me.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 If you wanna go, then I'll be so Let me down, da, niet down, da, niet down, down, da, niet down, down, da, niet down. If you wanna go, then I'll be so. lonely If you leave, baby, let me down, slowly.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 Beleven, beleven. Dit is het ritme van Zandvoort. me mistake Someone gives me love and I throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you tell me it's too late.